Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. Over iets meer dan drie kwartier begint in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 mei-voordracht... die dit jaar wordt gehouden door de dochter van tekstschrijver Edi Asser. Hella de Jonge vertelt daarin hoe de oorlog haar vader en moeder heeft beschadigd... en over de gevolgen daarvan voor de tweede generatie. De nationale herdenking wordt daarna om 8 uur gehouden op de Dam... in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De NOS doet daar straks rechtstreeks verslag van. Eerder vandaag woonde premier Rutte een herdenking bij op het Nationaal Ereveld in Loenen bij Apeldoorn. Daar zijn meer dan 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken verwacht niet dat er een asielstroom uit Turkije op gang komt door de mogelijkheid van visumvrij reizen voor Turken. Koenders begrijpt de angst daarvoor, maar denkt dat die niet reëel is. Als het reizen zonder visum niet functioneert of ongewenste effecten heeft, dan wordt de regeling teruggedraaid, zegt hij. De Europese Commissie besloot vandaag dat Turken vanaf de zomer onder voorbehoud zonder visum naar de EU mogen reizen. De Europese Commissie wil EU-landen een kwart miljoen boete geven voor elke asielzoeker die ze weigeren binnen te laten. Eurocommissaris Timmerman zegt dat sommige landen hun verantwoordelijkheid nu niet nemen. Landen als Polen en Tsjechië weigeren Syrische vluchtelingen op te nemen, terwijl Italië en Griekenland de toestroom niet aankunnen. De gemeente Ede heeft hekken en bewakingscamera's geplaatst bij een winkelcentrum dat gesloopt zal worden. De afgelopen dagen zijn er brandjes gesticht, ruiten ingegooid en agenten met stenen bekogeld. Ook vannacht gingen drie auto's in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting. Volgens de Marokkaanse vereniging Ede hebben de problemen te maken met het sluiten van een buurthuis in het winkelcentrum. In verband daarmee geldt al enkele dagen een samenscholingsverbod. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar ook steeds meer stapelwolken. Het blijft wel droog. Vannacht minder koud door de aanvoer van zachte lucht. Morgen op bevrijdingsdag zonnig bij een graad of 20. Ook daarna volop zon en in het weekend temperaturen die oplopen tot zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd en er staat ook een auto in brand op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Afritsoe staat daardoor 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen ook 10 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Dorp 9. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar zijn bij knooppunt Badhoevedorp twee rijstroken dicht door een ongeluk. Dat leidt ook tot een half uur verdraging. Op de A15 van Rotterdam naar Gort. Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht 9 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zonzeel 21 kilometer file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij.